alles geven, kan zoveel van jou. Je hoort bij mij, alleen bij mij. Dat zijn die eens tegen me zei. Ben zo alleen. Waar moet ik heen? Waar is die tijd van toen gebleven? alleen van jou. Ik